spoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het vliegverkeer boven Londen heeft vanmiddag stilgelegen door een computerstoring. Vluchten die onderweg waren naar Londen mochten landen. Vertrekkende toestellen moesten aan de grond blijven. De storing werd veel eerder dan verwacht opgelost. Vluchten van en naar Londen hebben nog wel vertraging... maar die zal in de loop van de avond afnemen. Onno Hoes heeft nergens spijt van, zegt hij in een interview met de NOS. Aanleiding is zijn vertrek als burgemeester van Maastricht. Hoes vindt ook dat hem niets valt te verwijten. Hij kwam vorige week in politieke problemen toen een 20-jarige man privéberichten van Hoes op internet zette. In een stiekeme opname van Poonnieuws waren beelden te zien van de twee. Minister Ascher heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd... waarmee schijnconstructies met buitenlandse werknemers worden aangepakt. In het voorstel wordt naast de werkgever ook de opdrachtgever verantwoordelijk... voor het betalen van het cao-loon. Dat moet voorkomen dat werkgevers buitenlandse werknemers te weinig loon betalen... en sociale premies ontduiken. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst onderzoekt of er is gefraudeerd met de administratie op de afdeling kindergeneeskunde van het VUMC in Amsterdam. De Nederlandse Zorgautoriteit vermoedde eerder al onregelmatigheden in de declaraties bij deze afdeling en deed onderzoek naar de periode 2008-2011. Het ziekenhuis zegt volledig mee te werken aan het FIOT onderzoek Amsterdam treedt in 2018 op als gastheer van de internationale aidsconferentie. Dat Nederland de conferentie krijgt is onder meer een eerbetoon aan EIDS-onderzoeker Joep Lange. Hij kwam van de zomer om het leven bij de ramp met vlucht MH17. Bij de conferentie in Amsterdam worden zo'n 20.000 deelnemers verwacht. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog. In Limburg kan nog steeds regen vallen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen in de loop van de dag zon. Ook trekken er weer wat buien over. Het wordt rond de 7 graden. Zondag zonnige periode en het wordt zo'n 4 tot 6 graden. En bij zee is een bui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen meer en Eemnes 6 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 6. A2 Utrecht en Bos voor knooppunt 9 kilometer. De A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad 5 A12 naar utrecht beknopend Lunette 7 kilometer. A13 naar Haag-Rotterdam verknopend Kleinpolderplein 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam verknopend de Brechtseplein 6 kilometer.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 Niet Paul McCartney en zijn kornuiten, maar eh, dit keer de Party Singers. De Wonderful Christmas Party Singers met Wonderful Christmas Time. Ja, twee uur van eh, Zandvoort draait door met technicus Maurice Mulder. Eh, straks Sven Duif die aanschuift. En wij hopen ook nog wat gasten die Dolly Tempierik had uitgenodigd die vooralsnog niet zijn binnengetreden. Maar wij bidden, eh, wij bidden en wij bidden zo rond de kerst dat ze toch nog zullen komen. Dat denk ik zo wel. We kregen net op de CFM-app een eh, mooi bericht binnen. Vertel. We hadden het net er al over. Eh, over een paar uurtjes dan begint het in Logan Hardy, de 24 uur uh, Ja. Mocht je daar nou niet bij kunnen zijn en wil je wel weten hoe het daar aan toe gaat. Morgen tussen 2 en 5, het programma Zandvoort op zaterdag... zal Dolly Tempierik en Ruud Jansen live een verslag doen van die locatie. Oké, live. Live verslag. Misschien leuk om eh, te, erbij te zijn of te gaan luisteren. Ja. Nou, Morgen eh, dus. Vandaag, en eh, Maurice, moeten we het vooralsnog doen met de ritme van de regen. Rob de Nijs zong erover, maar dit vind ik aardiger. Als het goed is hoor. Ja, we wachten rustig. Kijk, daar is hij. Nee, daar is hij niet. Daar is hij niet. Nou. Zal ik hem even proberen? Ja ik hem even snel erbij halen hoor. Den eh, Vogelberg heet hij? Ja. Ah, komt hij toch. nee, nee. Hij wil niet. Wat een zagarijn, hè?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 reason that your love show, And you know what I mean, it's the season. Let your love fly like a bird all the way. Let your love bind you to all living things and let your love shine. And you know what I mean, that's the reason.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 U bent het gewend van ons bij eh, Zandvoort Draait Door. Het tweede uur, de stamtafel, hebben wij het altijd over ja, allerlei actuele zaken... die eh, in het nationale nieuws onder meer de revue passeren. Als wij zo naar de televisie kijken, dan hebben wij kunnen waarnemen... dat Frans Timmerman, voormalig minister van Buitenlandse Zaken... en thans eh, Europarlementariër, ehm, ja, een van de beste politici van Nederland blijkt te zijn. Althans, als het om, eh, om die verkiezingen gaat. De beste zelfs. De beste. Hij is eh, van een eh, arrogante politicus naar een vredelievende, vriendelijke politicus gegaan. En daardoor heeft het publiek gekozen dat hij de beste of de vriendelijkste politicus is. Van mij. dat heeft denk ik alles te maken met die speech die hij bij de Verenigde Naties hield. Ja, dat niet alleen, maar ook over de afhandeling van de MH17-ramp. Ja, maar nou, dat eh, bedoel ik. Dat, Daar was die speech ook over. Ja, klopt. Ja, eh, eh, en, en alles eromheen. En alles eromheen, inderdaad. nu dus... in Europa trekt hij aan bepaalde touwtjes... en moet hij proberen om met name de bureaucratie terug te dringen. Zal dat lukken daar, denk je? Mm, nee. Nee. Nee. Ik denk het niet. Nee. Maar hè, het eh, is nog steeds een probleem bij alle overheden. Ik heb nou, sowieso geen hoge pet van overheid op, dus dat is makkelijk. Of je nou gemeentes hebt of provincie of rijk. Uh, ja, hetzelfde. Ja. Ze kunnen allemaal niks. Hè? Ze kunnen één ding heel goed. Ongeveer vijf kwartier lullen over iets waar wij anderhalve minuut over doen. <laughs> Daar zijn ze heel goed in. Nou, maar, eh, ik wil niet alle besturen over één kam scheren. Nou, want er zijn natuurlijk ook best politici die uh, terdege een bepaalde positieve inbreng hebben... als oh, het gaat om het maken van beleid en... Uh, ja, uitzonderingen bevestigen de regelen, zullen we maar zeggen. Zo is dat, <laughs> ja. ja. <laughs> Ja, eh, eh, we hebben straks per 1 januari natuurlijk te maken met de overheving van de zorg. De wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Ja. Gemeentes worden verantwoordelijk. Nou, er is van alles over te doen. wordt, nou, als we gaan kijken naar de lokale bijvoorbeeld. de mensen die in de bijstand zitten. Ja. Die de uitkering onttrekken van de gemeente. Mm daar eh, gaat het allemaal samen, die hele WWB-uitkering... en alle maatschappelijke eh, tak van de gemeente... gaat naar gemeente Haarlem toe. Oh? Vanaf 1 januari. Van, van de gemeente Zandvoort? Ja, het gaat oh. allemaal naar de Haarlemse gemeente toe. Oh, dat is omdat... Eh, om samen te voegen, kosten te besparen. Ik weet het ja, allemaal niet. Oké. Ik heb een hele mooie brief toen binnengekregen erover, ja. maar... Ik weet niet of het nou per 1 januari al het geval is... maar er zal ook een situatie ontstaan, dankzij Jette Kleins. Maar dat al die uitkeringen bijstandsuitkering, als je meerdere uitkeringen in je gezin hebt... dus eh, een paar heeft een bijstandsuitkering. en een gezinsnorm is dat dan... Maar eh, het, zoontje heeft ook een, buiten, eh, een bijstandsuitkering omdat hij werkloos is. En geen recht op WW heeft. En dan worden die uitkeringen gekort. Omdat men vindt, en dat is misschien ook wel terecht... dat als je meerdere uitkeringen in één gezin hebt... dan zou je elkaar moeten, moeten, ook een beetje moeten onderhouden. Wat vind jij van die gedachte? Ja, dat vind, ben ik helemaal mee eens. Daar ben je het mee eens. Ja, ja, ja. Hm. Weet je wat het is? Nou, ik heb zelf dan ook een tijd lang eh, van ehm, eh, een uitkering genoten. Ik heb nu sinds kort weer werk. Mhm. maar, ehm, Was dat WW of bijstand? Bijstand. Ja. Want ik had geen recht op WW. Als je door, eh, volgens hun door eigen toedoen bent gestopt met werken... verplicht of niet, dan heb je geen recht op WW. Dan mhm. krijg je een eh, bijstand. Ja, dus dan moet je van zo'n 800 euro als alleenstaande... Ja, ja kleine 900 euro. Ja, moet, moet, ik, moet ik rondkomen? Nou, ja. zal je verklappen? Nou. Dat lukt niet. <laughs> nee, ik heb een hele mooie huurwoning in het centrum van Zandvoort. Daar betaal ik, uh, mag je best eerlijk weten, 750 euro voor. En 750 euro? Ja, ja, ja, maar dat, is, is dan ook geen, geen eh, huursubsidie. ja, mm, huur, ja nou, het, is, het is inclusief. Oh. Dus eh, de kale huur zit onder de eh, huursubsidiegrens van oh, 700 euro. Dus eh, ik kan wel huursubsidie ontvangen. Gelukkig. Ja. Want daarmee red ik het net aan, maar anders red je het echt niet. Nee, nee. En als je dan inderdaad meerdere mensen in één gezin hebt onder één dak die uitkering ontvangen. Ja, ja, ja, ja. Je zit met je norm gewoon wat, wat, wat leefbaar is. Mhm. En is die, waar ligt die norm? Nou, voor jou ligt die misschien op 500 en voor een andere ligt die op 5000. Ja. Eh, ligt aan de grootte van het gezin en dat soort dingen. En ik vind gewoon dat iedereen gewoon normaal moet kunnen leven. En niet ieder dubbeltje hoeft om te draaien. En we betalen met z'n allen voldoende geld aan belastingen en uh, ja, de toegevoegde waarde. Een hele hoop middelen gaan naar de verkeerde instanties toe, hè? Ja, kijk, ik vind zorg eh, ook belangrijk. Ik vind ouderen ook belangrijk. Ik vind uh, uw onderwijs ook belangrijk. En ga zo maar door. Maar dat we, wat is het, hoeveel miljard voor een vliegtuig moeten gaan betalen... voor die Joint Strike Fighter... En dat we weet ik hoeveel miljard aan de Europese Unie moeten geven. Ja, en dat ook Griekenland weer op omvallen staat. Hè? Heb je dat al gehoord? Je weet wat die anagram van Griekenland is, hè? Nee. een anagram, weet je wat is? Een anagram. Ja? Ja. Dus dan hustel je een beetje, een beetje met die letters en dan komt een ander woord of zin uit. Ja. Er kan geld in. <laughs> dat is een anagram van Griekenland. Oké. Ja, eh, er dreigen nu weer eh, vervroegde verkiezingen daar te komen. Dan komt er een andere president waarschijnlijk. Ja. Die helemaal tegen de Europese Unie is. Die wil er nou ook uit, uit de Europese Unie. We hebben net een paar miljard erin gepompt. Nou. nou daar dan gaan we de red. En hebben we ook nog geen, <laughs> hebben we nog geen witte kerst ook. Nou, ik, nee. Want hoe, hoe, kijk jij dat? Eh, zie, zie je het nog zitten, witte kerst?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 God, only, ja. God only knows. En ja, ik hoop er toch wel een beetje op, want ik vind dat zo gezellig. als het dan ook een beetje sneeuwt buiten. Ja, ik ja binnen niet hoor, binnen niet. Ja, daar heb je een spuitbus voor. Ja, nou, je hebt ook van die mooie sneeuwkanonnen, maar... <laughs> Nee, binnen mag het ook wel voor mij een keertje sneeuw Dat, lijkt me een heel aparte ervaring als het me niet op minkpaneel komt dan verder. Maar... Jij hebt natuurlijk de, de, de winter van 63 niet meegemaakt. Uh, jawel. Wel? Ja, dat was in mijn vorige leven. Toen was ik een eh, termiet. Oké. En dan heb ik inderdaad de winter van 63 meegemaakt. Maar eh, na drie minuten was ik al doodgevroren. Dat zal dus je dus ik weet er niet veel meer van. <laughs> dat zou je je misschien niet kunnen voorstellen. Maar toen heb ik hier in Zandvoort, echt waar... Was dus, eh, op, eh, de, branding... Op de, ja, daar was de zee bevroren. Dat was de zee bevroren, dus het voorste gedeelte, zeg maar. En daar kon je gewoon overheen, over de ijsschotsen. Ja, daar heb ik mijn ouders wel eens over gehoord, inderdaad. Echt ongelooflijk. En de mensen reden met een, eh, met een eh, auto race over het IJsselmeer... van de ene naar de andere oever. Dus die hele afsluitdijk was toen niet nodig, zeg maar. <laughs> was die afsluitdijk niet gebarst omdat het ijs weer uitzet? En, nou, nee, dat, is allemaal, niet gebeurd. 63, ik kan me herinneren, dat was een, eh, de, strengste winter die ik in mijn leven... Ik ben nu 67 jaar, wandel ik hier rond op de aardbodem. Dat is de strengste winter die ik heb meegemaakt. En daarna zijn ze nooit meer zo streng geweest. Nee, dat klopt. En eh, eh, hoe, hoe, hoe, denk jij aan de Elfstedentocht? Elfstedentocht. Over eh, strenge winters gesproken. Ja, nou... Kijk, als het echt gaat vriezen eh, dan is alles mogelijk natuurlijk, ook een LSD-tocht. Maar het kan vriezen, het kan dooien, maar ja, dat kennen we al jaren. Ja, maar die vriezen die, eh, die houden er ook wel strenge normen op. Nou, moet ook wel, voor de veiligheid natuurlijk, want het ijs moet een bepaalde dikte hebben. Ja. En hoewel het bijvoorbeeld een week of anderhalf streng vriest... en men denkt van, nou kan het gebeuren... dan kan het zomaar zijn dat die ijsmeesters zeggen van... nee, nee, dat kan echt niet, want het is niet veilig... want op die en die plaats is eh, het ijs nog niet, eh, nog niet sterk genoeg. Dus wat, ze, wat, ze, wel doen, als mocht de Elfsteden toch komen eh, dit keer, of een van de volgende keren. Ja. Normaal gesproken is er een loting waar maar een x-aantal mensen meedoen. Maar iedereen die lid is van de Elfstedenvereniging, die mag gewoon het ijs op. Ongeacht of ze ingeloten of uitgeloten zijn, dat doen ze niet meer aan. Oké. En dan met diezelfde dikte, ik geloof dat het 10 centimeter moet zijn of zo. Ja dan, eh, ja, dan, dat, iedereen mag er gewoon op. Nou, ik hou me hard vast. Ik denk dat de ringsgratis dan voldoende te doen hebben.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 Nou. De Beachy Boys of de Beach Boys. ja, zoals, het er nou uitziet, eh, nee. Nou ja, in ieder geval natte kerst. Natte kerst, ja. <laughs> Dat, dat, dat kan ik garanderen. Dat zeker, ja. En mocht het niet regenen buiten, dan zet ik gewoon de tuinslang aan. Wat is jou nog meer opgevallen eh, in het nieuws eh, van de week, eh, Maurice? Nou, ik had het net, was niet van de week, was eigenlijk vorige week. Mhm. Vind ik altijd wel leuk om te volgen. Dat is natuurlijk de muziektrends van het jaar. Ja. En bij de Wereld Draait Door, bij onze vriendelijke collega Matthijs van Nieuwkerk... Ja. Daar hadden ze drie, drie FM-dj's uitgenodigd. En ehm, de top 10, zeg maar, van potentiële Ehm, nummer 1 hits of nummer 1 artiesten voor 2015. Ja. En dat vind ik altijd wel interessant. En dat, eh, eh, ja, de trend is een beetje dat... Eh, ja, hoe noem je dat? Uh, Singer-songwriter-achtig. Singer-songwriter sowieso, maar ook een mhm. beetje... Ehm, hoe heet het nou? Dat indie-pop-achtig. Oké. Okay. Komt het een beetje in de buurt allemaal. Dat vind ik wel grappig. Mhm. Dat is een beetje dit jaar ook al. Wat is, jouw wat is jouw favoriete DJ trouwens, als, eh, als je het over, eh, nou ja, voor mij 3FM hebt? Nou ja, dat, eh, dat, is er maar één natuurlijk, die kan ik zo zeggen. Maurice Mulder. dat, is natuurlijk logisch. Rijk, daar krijg ik zelfs een kusje voor. Oké, dus, je, bent, je bent... je bent zo leuk! Ja, dat vind ik ook zo leuk, ja. Nee, maar dat ben ik natuurlijk zelf, nee. <laughs> of dat bedoelde je niet? Mm, nee, wie, wie, wie, wie jouw favoriete DJ is, buiten jouzelf. Oké, buiten mezelf. En mhm. dan, moet ik ook waarschijnlijk naar de commerciële of de landelijke zenders gaan kijken. Ja. Ja, dan eh, eh, ehm, moet ik heel eerlijk zijn. Ehm, ja, moet ik naar de commerciële of kijken of naar de publieke? Maakt me niet uit, want jij gewoon de... de, want bij de commerciële werkt een vriend van mij. En eh, bij de publieke heb ik een favoriete zitten. Dus en die vriend van mij, dat vind ik ook een hele goede eh, radio-dj. Dat is Barry Paff 538. Mm -hmm. uh, dat is, eh, dat is eh, nou, dan zei, ik net al, dat is een goede vriend van me. En we praten veel over radio. Maar Gerard Ekdom bijvoorbeeld vind ik ook gewoon een hele goede dj. Oh ja. vind ik echt een van de beste... DJ's op de publieke omroepen. Zit hij ook in het, in het glazen huis dit jaar? Heeft, hij heeft er wel altijd gezeten. Ik ja. kan even snel nakijken. Nee, nou, ik dacht het niet hoor. Volgens mij ook niet. Nee. Ehm, dan gaan we meteen een beetje weer. Weet je wat we doen? We gaan ondertussen gewoon nog eventjes naar Cliff Richard luisteren met Mistletoe and Wine.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 Mistletoe en wijn. Nou, wijn, eh, dat eh, ontberen we hier. Dat, eh, dat mag niet in de studio, want dan zit het hele boeltje dronken hier achter de microfoon. <laughs> Tussen in de ontvangstruimte staat er vol met flessen, maar oké. Okay. <laughs> nou ja, kerstmis, de tijd van hoop. En die hoop wordt toch een klein beetje ingevuld, want eindelijk is er toch iemand op komen draven. Ik heb nog even een antwoord voordat je dat gaat zeggen. Gerard Ekdom, Domien Verschuren en Koen Zwijnenberg zitten in het huis. Gerard toch? Oké, nou, dat is helemaal goed dan. Dat, eh, dat moet jou wel doen. Dat, eh, nou ja, ik ben er bijna iedere dag, want ik werk er vlakbij in de buurt nu. Ja. Dus eh, dat komt denk ik wel goed. Nou, alle gasten die waren uitgenodigd. Ik weet niet hoe dat allemaal kan. Maar nou, ik weet in ieder geval dat er een paar eh, druk bezig nog zijn met de ijsbaan. Ze een kleine lekkage en ze moeten nog een hoop schilderen. Het moet allemaal af De schaatsen moesten nog geslepen natuurlijk. Dat ook natuurlijk. nog. Ja, nou, in ieder geval, eh, ja, ik vind het toch jammer dat, uh, dat, ja, dat ze niet zijn gekomen. Maakt niet uit. Ja. nou, maakt wel uit. Gelukkig dat, zijn wij er toch. <laughs> Het belangrijkste. Dat is, dat, ja, dat, dat, jij er bent is zeker belangrijk. Want anders dan zit ik hier in de microfoon te praten en hoorden mensen niks. Dus. Nee, maar dan had ik nou bijvoorbeeld eh, dit nummer hoort. Dat draait er ondertussen onderdoor, dus... Eh. Oké. Maar we hebben veel liever onze eigen muziek. en dat gaat helemaal goed komen, want onze eigen zanger is er ook ondertussen. Zo is dat. Onze huiszanger, kunnen, de huisband kunnen we bijna noemen ondertussen.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 Senhor. inmiddels eh, aangeschoven aan tafel. Niemand minder dan uh, Sven Duif. Sven, goedenavond. Ja, eh, oh. het, het, zat allemaal, het zat allemaal een beetje tegen wat het verkeer betreft. Ja, ja, ja, ja. van Zeewolde naar hier hebben we... je kwam uit Zeewolde helemaal? Zeewolde nou, helemaal. Ja, dan heb je natuurlijk te maken met Files. Ja, de A1, de a 9. Ik heb uh, eh, 6 kilometer op de A6 gehad. Mhm. Ik heb uh, eh, 4,5 op de A1 gehad. Ja. En toen nog 3 op de A9. Oké. Er worden net al tijdens het nieuws waren 11, kilometer, 11 eh, files die daadwerkelijk noemenswaardig waren. En dat is best een hoop. Dat is best Moet ik zeggen. Sven, eh, om, om de, dat we nog maar eh, 20 minuten tijd hebben... ik toch wel leuk vind als je, als je twee of meer liedjes doet. Ehm, wat ga je voor ons zingen? Ik eh, hoorde jullie praten over eh, kerst en dat het graag eh, zou moeten sneeuwen. <laughs> dat jullie graag een, een, witte kerst wilden. Dus mij leek Let It Snow wel leuk. Oké. Ja. Oké, nou dat... we zijn heel erg benieuwd. Oké. Ben je er klaar voor? Dames en heren, live hier in de studio Sven Duif... met zijn versie van Let It Snow. Hold the weather is But the fire is so delightful. Since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for puffing.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 And oh, my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, and it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping, and the lights are turned way down low it snow, let it snow, let it snow. Ja. Dank u, dank u, dank Plotseling komt heel Zandvoort binnen, <laughs> binnenvallen. En eh, wordt Sven toch eh, beloond met een uh, in de ovatie. Let it snow. Een beetje het staaltje van Michael Boublé, hè? ja, ja, ja, een beetje precies eigenlijk. <laughs> een beetje heel erg precies zelfs. <laughs> Ehm, heb je nog meer kerstnummers voor ons, Sven? zal ik eens even kijken of ik nog meer kerst heb? Zo ja. vast wel, ik denk het wel. Ja. Even Weet je, weet je welke je sowieso voor mij straks nog even eh, moet doen? Ik weet niet of je die nu al eh, kunt doen. Ehm, eh, Silent Night. Die heb ik niet bij me. Heb je die niet bij ah, ik, ik, ik, volg je dan op Spotify, Tenminste, ik, ja. En dan zie ik allemaal wat je geluisterd hebt. Last Christmas van Taylor Swift heb je geluisterd bijvoorbeeld. Heb ik dat geluisterd? Ja, ook, heb je geluisterd. Sven Duif heeft geluisterd naar Last Christmas. <laughs> Taylor Swift. Oh, jij net in de auto even. Ja. Ja, ja, ja. ja nou ja, ik volg je op Spotify. Nou, Leuk, volg je mij stiekem? Ja, ik volg je oh. stiekem op Spotify. Stiekem. Dan, laten, dan, laten, we, gewoon, we laten het gewoon aan jou over. Laat gewoon aan mij over. ik eh, ben even nu mijn Spotify aan het laden <laughs> toevallig. dat is wel heel toevallig dat je erover begint. <laughs> Ja, mooi hè? Ja, dat vind ik toch best nog wel eh, toevallig. Mary Did You Know heb je ook naar zitten luisteren? Ja, ken je, dat is een mooi liedje hè? Die ken ik niet. Ken je die niet? Nee, die ken ik niet. zal ik die anders doen? Oh, was dat heel, Heel mooi, heel mooi, eh, heel mooi. Het gaat over, over Maria natuurlijk. Hè? Ja. Mary is dat. Heilige Maagd Maria. Ja, en het gaat eigenlijk over van... Goh, wist je eigenlijk wel wat voor kind jij te aarde bracht? <laughs> Dat, dat is waar het eigenlijk over gaat. Oké, okay. okay. het eigenlijk? over? Ik geen idee, ik heb het er nog niet gevraagd. Maar eh, <laughs> als ik het tegenkom, zal ik, zal ik er eens over beginnen. <laughs> <laughs> kijken of ze daar iets van zegt. Ehm, ik denk dat dat dan wel een mooi is. Ik zal eventjes... Uh, eh, nee, nee, Al je attributen erbij pakken. Al mijn, uh, al mijn attribuutjes erbij. Wel leuk achtergrondmuziekje. Ja, gezellig kerstnummertje zo gezellig ja, helemaal in de hogere zweren. Ja, joh, de kerstlamp staat hier. En de sneeuwpoppen zitten omheen. En, nou, ik ben er wel klaar voor. Ja, ben je er klaar voor? Ja, denk het wel. Nou, dan stop ik een beetje weg en dan eh, is hij weer helemaal voor jou de schuif. Did you know that your baby boy would one day walk on water?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 Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? when he kissed your little baby. You kissed the face. that your baby boy was heaven's perfect lamb. Oh, and the sleeping child you're holding is the great fantastisch, Sven. Een onbekend nummer voor mij. Eh, ja? Van, ja. Uh, ga even opzij. Opzij? Heb je zo'n haast dan? <laughs> Blijkbaar. Dan kan jij nog eventjes voorbereiden op, eh, op nog een nummer.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 Vandaar dat ik eh, Guus even naar huis stuur. Want Sven, jij hebt nog een paar liedjes voor ons. En, eh, ja, een paar zelfs. ja, een paar nog wel. Zo. Maar in ieder geval, ik denk dat we even Albert Jo moeten bellen... of een uurtje of twee eh, erbij moeten pikken dan. <laughs> nee. hey, maar luister, want we, hebben natuurlijk... Uh, normaal hebben we gasten hier waar we dan eh, de wereldproblemen mee doorpraten. Heb ik trouwens net al met Maurice vorig voor een gedeelte gedaan. Dus ik ben ook altijd blij met de muzikale gast. zowel in uur 1 als in uur 2. door omstandigheden kon je hier pas wat later zijn. Mm Ik ben blij dat je er bent. En we willen jou toch de gelegenheid geven om nog twee liedjes voor ons te zingen. Wat ga je eerst doen? Eh eh, ik zat te denken aan eh, Silent Night. Stille Nacht, nou, een van de mooiste kerstliedjes. Vertolkt door Sven Duif. Christ. moet die er ook <laughs> Kom op jongens, harder! Ja, ze doen het wel. Oké, Sven. Uh, Silent Night, Stille Nacht. Ja. De afsluiter, welke heb jij voor ons in petto? De afsluiter, hoeveel minuten hebben we nog Marief? Uh, eh, even kijken, 4,5 minuut ruim. Nog ruim. Minuten, red ik die eh, mee? Ja, dat red ik denk ik wel. Ik heb wel een leuk, ja. Oké. ja, gaat over ballen. Oh, lekker. Ja, ja, daar hou ik wel van. De balletjes van de koningin? <laughs> De, warme balletjes van de koningin, ja, nee. Ehm, ja, kan niet of niet? Ja hoor, oh, ga je gang. Oké. Well, Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Oh, are you ready to sing some Jingle Bells? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I know what fun it is to ride in one horse open sleigh.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 Bells on bobtails ring, making spirits bright. How fun it is to love and sing a sleighing song down tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. jingle bells, j- j- j- jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun, what a lot of fun to ride and sing in a one horse of the sleigh. Dashing through the snow. We are dashing in one horse open sleigh.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 Oh, what fun it is to ride in a oh, dank u, dank u, dank u. Oh, even wat dat? <laughs> ja, ik kijk naar het klokje van gehoorzaamheid. Maar Ruud, eh, hoe lang hebben wij nog om eh, even afscheid te nemen van de luisteraars? Uh, eh, 1 minuut en 15 seconden. 1 minuut 15 seconden. <laughs> Sven, ja? wij danken jou voor jouw komst naar het Zandvoort. Ja, het was kort maar krachtig. Ja, maar ja, had toch nog vier liedjes gezongen. Dus ja. Ja, ik vind het knap toch nog zo snel vanuit de auto gesprongen. Letterlijk de studio ingereest, alles aangesloten. Ik weet niet of mensen via ZFM Live hebben meegekeken, maar het ging echt in een heel rap tempo. <laughs> ik vond het wel maar één. eng. man is snel aan het geluid gewoon. Ja. Ongelooflijk. Letterlijk. Eh, ga je nog, uh, ga je nog eh, kerstoptredens doen, Sven? Het is wel de bedoeling. volgende week komt mijn liedje uit. Oké. Oh, dus uh, Glaashuis Alkmaar staat onder andere op de planning. Oké. Ja. Glaashuis Haarlem? Geen idee, dat hangt van Haarlem af. Hè? Glaashuis Zandvoort? we er glazen huis dan? Ja, hier in de studio gewoon een voldoende glas. Oh, denk ik zo. <laughs> Nou, wie weet. Wij danken Maurice Mulder voor zijn eh, eh, hulp met de techniek. Uh, en, en niet te vergeten natuurlijk met zijn inbreng als het gaat om de wereldproblemen. Zijn visie op de Witte Kerst op de Elfstedentocht, op The Sound of Silence... <laughs> op Breakaway van de Beach Boys, op God Only Knows... wat wij eh, graag hebben gespeeld voor Albert-Jan Vos, onze programmaleider. Albert-Jan, ik hoop dat je mee hebt genoten, man. En eh, wij gaan het afsluiten, Maurice. Cheryl, jij bedankt voor je inzet, uh, voor de muziek. En uh, Corrie van de Kaas ook bedankt voor de broodjes.